lot in de toekomst zal beslissen. Vergeet mij niet, mij niet. Het lot besliste over jou en mij. De beslissen. Vergeet mij niet, mij niet. Vaarwel mijn liefste, blijf me altijd trouw. Al mijn gedachten blijven steeds bij jou. Als jij terug opruit het paard. day.